Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De binnenvaartschipper die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeval op de Lek moet voor de rechter komen. Afgelopen zomer voer het binnenvaartschip over een plezierjacht en daarbij kwam een vrouw om het leven. Voor vaarliefhebbers uit de omgeving was het een heftige reminder. Je wordt er wel weer wakker van, alert van zeg maar. Het is meer een bewustwording van dat de Lek echt wel gevaarlijk is. Wij hebben toevallig eh, twee, nou ik denk twee, drie weken geleden in de sluis gelegen en dan lig je achter zo'n schip. Dat maakt indruk hoor, want je bent heel klein. Beide schippers hebben volgens het OM fouten gemaakt waardoor het ongeluk kon gebeuren. Toch wordt alleen de schipper van het vrachtschip vervolgd. De andere schipper heeft namelijk zijn partner verloren bij het ongeluk... en hoeft mede daarom niet voor de rechter te komen. De Britse regering wil iedereen die illegaal het land bereikt per boot... asiel weigeren en uitzetten. Vanmiddag zijn die plannen gepresenteerd. Correspondent Fleur Lanspach heeft de details. Dat gaat per vandaag in... Eh, en je maakt dus geen kans om dan in een centrum te wachten op je asielaanvraag. En je hoeft het daarna ook niet nog een keer eh, te proberen. Dus dit is best wel een grof, radicaal voorstel. En dat doen ze om de boten op het Engelse kanaal over die oversteken, om dat te stoppen. Vorig jaar maakten ruim 45.000 illegale migranten de oversteek en dat was een record. Leerlingen van een middelbare school in Sittard in Limburg kunnen als ze op zoek zijn naar nieuwe gymkleren of andere spullen terecht in het weggeeflokaal. Het is bedacht door een groepje scholieren. Hier worden alle spullen geëtaleerd, uitgezocht door ons als ze zijn ingeleverd of eh, uit, de, ja, uit de kast komen. Het is best wel zonde dat er zoveel spullen zijn die gewoon liggen weg te stoffen op iemands zolder. En dat er dan niks meer gebeurt. Terwijl er ook mensen zijn die deze misschien gewoon willen gebruiken of nodig hebben. Het gaat dus om een weggeeflokaal. Een bankpas of portemonnee is niet nodig, want bij de mini-kringloop is alles gratis. Het weer, het is nat. Vooral in het zuiden ook wat sneeuw. Alleen in het noorden af en toe zon en een graad of vier. Morgenochtend kan het glad zijn. In het zuiden opnieuw sneeuw. Verder droog en zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker iets drukker op de weg, maar in de meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten extra reistijd. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag, daar is de vertraging nu 5 minuten tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen.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 De plannen worden als radicaal gezien en zijn mogelijk in strijd met het internationaal recht. Frits van Eert keert niet meer terug als topman van Jumbo. Van Eert deed in september vorig jaar stap terug... omdat hij onderdeel werd van een onderzoek naar witwassen. Bij hem thuis werden honderdduizenden euro's gevonden. Een binnenvaartschipper die afgelopen zomer betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de lek bij Ameide moet voor de rechter komen. Een plezierjacht werd overvaren en daarbij kwam een vrouw om het leven.